4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De migranten die gisteravond in de haven van Calais aan boord van een veerboot wisten te komen... hebben waarschijnlijk hulp gekregen van mensensmokkelaars. Volgens de havendirecteur zijn de migranten via een voetgangersbrug voor personeel de beveiligde haven binnengekomen... en is die operatie door mensensmokkelaars voorbereid. Zo'n 50 migranten wisten gisteravond bij hoogwater met een onderhoudsladder aan boord van de DFDS-ferry te komen. Waarschijnlijk omdat ze naar Engeland wilden. Ze klommen daarna in de schoorsteen. De Franse politie heeft 44 mensen opgepakt. De ruimtecapsule Crew Dragon van het bedrijf SpaceX van Elon Musk... heeft het internationale ruimtestation ISS met succes bereikt. De nu nog onbemande capsule werd even voor 12 aan het ruimtestation gekoppeld. Nu gaan astronauten die in het ISS verblijven de capsule in. Ze treffen daar een levensgrote dummy aan, die is volgehangen met sensoren. De Crew Dragon blijft vijf dagen aan het ISS hangen en gaat daarna terug naar de aarde. Het is de bedoeling dat de capsule in juli voor het eerst met een bemanning naar het ISS gaat. Wandelaars bij de Cinque Terre in Italië mogen voortaan geen slippers meer dragen. Wie wordt betrapt zonder stevig schoeisel kan een boete van minimaal 50 euro krijgen. De Cinque Terre zijn vijf populaire dorpjes aan de steile kust bij de stad La Spezia. Ze zijn met elkaar verbonden via een wandelpad door een natuurgebied. Veel wandelaars op slippers onderschatten die tocht en lopen verwondingen op. Soms moeten ze met een helikopter worden gered. De beheerder van het Italiaanse natuurpark wil daar met het slipperverbod een eind aan maken.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 mijn grote Een blik op de Bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Young money, young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could shimmy ya.